De banken hebben hem verzekerd dat er voldoende geld in kas is om alle lopende leningen en kredieten te kunnen betalen. Minachin hoopt zo de financiële wereld te laten zien dat hij de zaak onder controle heeft. Door tegenvallende economische cijfers en aanhoudende politieke onrust... stonden de Amerikaanse beurzen afgelopen week meer dan 7 in de min. Dat is het grootste verlies sinds 2008. De Duitse politie heeft opnieuw iemand gearresteerd... in verband met een onderzoek naar plannen voor een terroristische aanslag. Het gaat om een 53-jarige man die al werd gezocht. Het is de vijfde arrestatie in het onderzoek... De afgelopen dagen werd de beveiliging op verschillende luchthavens opgeschroefd... omdat de autoriteiten bang waren voor een aanslag op het vliegveld van Stuttgart. Hoewel er geen bewijs is voor concrete terreurplannen... gaat de politie door met het onderzoek. In een huis in Tilburg zijn twee lichamen gevonden. Wat er zich heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Rond 7 uur gisteravond kreeg de politie een melding van een schietpartij in het huis. Of er daadwerkelijk is geschoten kan de politie niet bevestigen. Ook is nog niets bekend over de identiteit van de slachtoffers. Een Argentijnse radio-dj moet van de rechter vijf maanden lang feministes uitnodigen in zijn programma. Hij krijgt de straf voor het doen van vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens zijn uitzendingen. Zo noemde hij feministen walgelijk. De vrouwen krijgen elke tien minuten spreektijd en de presentator mag ze niet onderbreken. Ook mag hij hun uitspraken achteraf niet bekritiseren. Het idee van de straf kwam van de DJ zelf. Hij hoopt zo zijn vrouwonvriendelijke imago kwijt te raken. Het weer, vannacht trekt de regen weg en de temperatuur daalt naar zo'n 5 graden. Morgen droog en soms wat zon, het wordt dan zo'n 8 graden. Tijdens de kerstdagen overwegend droog met wat zon en dan een graad of 6.